Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump heeft het Hoge gevraagd... om het vonnis van een rechtbank te negeren. Trump wil immuniteit zodat hij niet vervolgd kan worden voor zijn poging... om de verkiezingen van 2020 te beïnvloeden... en voor zijn rol bij de kapitoolbestorming. De oud-president claimt dat hij recht heeft op immuniteit... omdat hij in die tijd president was. Maar het Hof van Beroep in Washington oordeelde vorige week... dat de presidentiële immuniteit niet meer geldt. Het Hoge Rechtshof is de laatste plek waar Trump die beslissing kan aanvechten. De Houthi-militie heeft opnieuw een koopvaardijschip aangevallen... dat door de Bab el Mandeb voer, de smalle zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden... Het Griekse schip dat onder de vlag van de Marshall-eilanden vaart... werd vanaf het vasteland beschadigd door een raketaanval. Het Amerikaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn en dat het schip kan doorvaren. De aanval is opvallend omdat het schip op weg was naar Iran. De Houthis worden voor een belangrijk deel gesteund door Iran. Bij een schietpartij bij een metrostation in New York is één persoon om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond. Volgens de politie is er geen dreiging meer en gaat het om een op zichzelf staand incident. Over de identiteit van de slachtoffers of een mogelijke dader is niet bekendgemaakt. Er is nog niemand opgepakt. Het weer droog met brede opklaringen. De ochtend begint met zon, later vaker bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.